Michel Koenen met het NOS-journaal. Oud-wielrenner en Tour de France van Ulrich is in Frankfurt opgepakt. De politie bevestigt een bericht daarover in beeld. Ulrich zou in een hotel hebben geprobeerd een prostituee te wurgen. De Duitse politie behandelt de zaak als een onderzoek naar poging tot moord. Jan Ulrich zal dagen in het nieuws vanwege privéproblemen. Vorige week zat hij op Mallorca een dag in de cel na een ruzie met zijn buurman. Bernard Haitink komt even terug als dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest. Hij is een van de vervangers van chefdirigent dirigent Daniele Gatti... die op staande voet is ontslagen. Hij wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Nou, Haitink is nu 89. Hij was chefdirigent van het orkest van 1961 tot 1988... en later eredirigent. Hij neemt twee concerten over, één in Amsterdam en één in Luzern in Zwitserland. In Brussel zijn vier bankrovers op leeftijd opgepakt... vlak voordat ze wilden toeslaan. Drie van de vier mannen, tussen de 52 en 64... hadden al eerder gewapende overvallen gepleegd, schrijven Belgische media. De vereidelde overval was zorgvuldig voorbereid. De twee die de bank zouden binnengaan hadden behalve twee gestolen auto's... ook munitie, kogelwerende vesten en politieuniformen bij zich. de twee anderen zouden op de uitkijk staan. De politie was getipt dat er een bankoverval zou zijn... en stond het kwartet op te wachten. En de politie in Sliedrecht heeft 13 illegale uit een vrachtwagen gehaald. De chauffeur wilde op een industrieterrein zijn lading lossen... toen hij in de laadruimte zeven mannen en zes vrouwen ontdekte. Ze komen uit Eritrea. De chauffeur denkt dat ze in Antwerpen in de vrachtwagen zijn geklommen. Het weer nog. Af en toe buien met in het westen en het noorden ook onweer.